krijgt een eigen contactpersoon. Dat heeft premier Balkenende bekendgemaakt. De overheid wil zo alle getroffenen zo goed mogelijk van informatie voorzien. Balkenende was vanmiddag met onder andere minister Verhagen op een bijeenkomst voor de nabestaanden in Hoofddorp. Meer dan 200 mensen waren daarbij aanwezig. Op de bijeenkomst hebben nabestaanden gezegd dat ze met rust gelaten willen worden. Ook hekelen ze media die privéfoto's gebruiken die op websites als Hives en Facebook staan. Het aantal Nederlanders dat gisteren is omgekomen bij de vliegramp in Libië is vanmiddag bijgesteld naar 70. Nadat was gebleken dat negen Nederlanders op eigen gelegenheid in het toestel zaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn alle Nederlandse nabestaanden nu ingelicht. De man die ervan wordt verdacht dat hij dinsdag een vrouw heeft gedood met een bijl... heeft zelfmoord gepleegd. De politie heeft zijn lichaam gisteravond gevonden in een bos in het Brabantse Oosterhout. De 56-jarige man is volgens de politie waarschijnlijk de partner van de vrouw... die hij dinsdag in Terheide zou hebben gedood. In Enschede is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de vuurwerkramp... vandaag precies tien jaar geleden. Om vijf voor half vier werden alle kerkklokken in de stad geluid. Op dat tijdstip was de eerste explosie in vuurwerkfabriek SE Fireworks in de wijk Roombeek. Ook werden de namen van de overledenen voorgelezen. Bij de vuurwerkramp in Enschede kwamen 23 mensen om het leven. Bij de herdenking waren oud-premier Kok en oud-burgemeester Mans aanwezig. In de play-offs voor Europees voetbal heeft FC Utrecht goede zaken gedaan. De Utrechters wonnen in Kerkrade de eerste finale wedstrijd tegen Roda JC met 2-0. Zondag is de return in Utrecht. In de strijd om promotie en degradatie won eerste divisieclub Go Ahead Eagles met 1-0 van Willem II. Het weer vanuit het noordwesten klaart het op. Vannacht daalt de temperatuur tot iets boven het vriespunt.